Kees met het NOS-journaal. Duitsland, Noord-Rijnland-Westfalen worden vandaag verkiezingen gehouden. Ruim 13 miljoen kiesgerechtigden kunnen naar de stembus. Volgens de peilingen wordt de sociaal-democratische SPD opnieuw de grootste partij. Dat is een tegenvaller voor bondskanselier Merkel. Die vindt dat de centrum-linkse regering van Noord-Rijnland-Westfalen te veel schulden maakt. Dat gehoopt dat haar eigen CDU weer aan de macht zou komen. Noord-Rijnland-Westfalen grenst aan Nederland. Ongeveer de helft van de Nederlandse export naar Duitsland gaat naar Noord-Rijnland-Westfalen. De Griekse president Papoulias ontvangt vandaag de leiders van de partijen in het parlement. Hij wil met hen een ultieme poging doen om de politieke impasse in het land te doorbreken. De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te formeren. De partijen zijn het oneens over de bezuiniging die doorgevoerd moet worden om in aanmerking te blijven komen voor Europese steun. Vanuit de EU wordt de druk op Griekenland opgevoerd. Commissievoorzitter Barroso zei dat de Grieken zich aan de afspraken moeten houden, anders kunnen ze misschien beter uit de euro stappen. Als president Papoulias er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen, gaat Griekenland waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus. In een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem woedt sinds het begin van de nacht een grote brand. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Een van de zijmuren is ingestort, waarna ook het dak naar beneden is gekomen. In het gebouw aan de Waardenweg is een bedrijf gevestigd dat displays maakt voor brillen. Die worden in winkels gebruikt om producten uit te stallen. Volgens een woordvoerder van de brand ging het om een zeer grote uitslaande brand met veel rookontwikkeling. De brand is inmiddels onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer, de dag begint zonnig, vanmiddag enkele stapelwolken, het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Na het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.